Clemens Peters met het NOS-journaal. Een op de vijf boeren in Limburg heeft chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte ingeleverd. Sommige middelen waren eerst toegestaan, maar zijn nu verboden. Het gaat in totaal om ruim 18.000 kilo. Er was een inleveractie op touw gezet om te voorkomen dat de verboden middelen ooit nog in het milieu terecht zouden komen. De Amerikaanse politiedienst FBI heeft een topmedewerker ontslagen... omdat hij twee jaar geleden anti-Trump teksten heeft verstuurd. Hij liet in berichten aan een collega merken dat hij tegen Trump was. De man is de derde prominente FBI'er die in korte tijd is ontslagen. Alle drie waren ze betrokken bij het onderzoek naar Russische inmenging... bij de presidentsverkiezingen van 2016. Een Roemeense bouwvakker heeft zaterdag met een graafmachine vijf gloednieuwe villa's vernietigd in Engeland. De schade loopt in de miljoenen euro's. Britse media melden dat de man kwaad was omdat hij ontslagen was nadat hij een voertuig van zijn werkgever in Roemenië had achtergelaten. Zelf heeft de 30-jarige man geen verklaring gegeven voor zijn gedrag. De vijf huizen maakten deel uit van een gloednieuwe wijk in Buntingford, een plaats tussen Londen en Cambridge. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor de Champions League. In hun derde kwalificatiewedstrijd hielden ze het IJslandse Tor op 0-0. En dat was voldoende voor de groepswinst. Ajax speelde ruim 10 minuten met een speelster meer... na een rode kaart voor een speelster van Tor. Vorig jaar bereikte Ajax ook het hoofdtoernooi van de Champions League. De landskampioen verloor toen van de Italiaanse club Brescia. Een CDA-raadslid uit Dongen is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man verzon dat hij was belaagd en mishandeld. Zijn verhaal veroorzaakte twee jaar geleden veel ophef in de Brabantse gemeente. Begin dit jaar maakte het OM bekend dat hij de aangiftes had verzonnen. Het weer. Vanavond en vannacht nog een enkele bui. De minima liggen tussen 17 en 15 graden. Morgen wisselend bewolkt, met vooral in de ochtend kans op enkele buien.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 I love you. Sunny, thank you for that smile upon your face. Mm, sunny, thank you, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. sunny one so true. Yes, I love you. Sunny.